uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Trump te antwoorden met de zwaarste tegenmaatregel ooit. Dat zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die noemt Trump geestelijk gestoord omdat hij dreigde met de totale vernietiging van Noord-Korea... als het land zijn kernwapenprogramma niet stopzet. Volgens Kim heeft Trump de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea vergroot... en is dat reden om juist verder te gaan met het ontwikkelen van een kernwapen. Acht op de tien bewoners van verpleeghuizen zijn positief over de manier waarop ze verzorgd worden, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers lijkt het soms slechter gesteld met de verpleeghuiszorg, omdat we vooral horen van de meest schrijnende gevallen. Wel zou de verzorging wat persoonlijker mogen, blijkt uit het onderzoek. Een lawine in het zuiden van Duitsland heeft aan een Nederlander van 24 het leven gekost. Volgens de politie was de man aan het wandelen met drie anderen, onder wie zijn ouders. Door de lawine viel de man meters naar beneden. Hij was op slag dood. De andere wandelaars konden pas na uren de hulpdiensten inschakelen... omdat ze geen bereik hadden met hun telefoon. Zij raakten niet gewond, maar waren wel licht onderkoeld en in shock. Het ongeluk gebeurde vlakbij de grens met Oostenrijk. In de SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk en Horen. Volgens het landelijk bestuur zijn de lokale politici daar onvoldoende zichtbaar geweest op straat. Ook over SP'ers in 15 andere gemeenten is het bestuur ontevreden. Daar krijgen de politici nog tot begin oktober om aan te tonen dat ze de wijken ingegaan zijn. Anders zijn ook zij niet voor de SP verkiesbaar. Opvallend is dat de SP in Rijswijk en Horen in het college zit en dus wethouders geleverd heeft. Het weer, het is vrijwel droog, minima tussen 7 en 11 graden. Overdag trekken vanuit het westen wolken en een enkele bui over het land.